Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de stad Groningen heeft afgelopen nacht een grote brand gewoed in een boerderij. Om zes uur was het vuur onder controle. Het nablussen gaat nog een paar uur duren. De schuur van de boerderij is volledig afgebrand. De paarden in de schuur zijn in veiligheid gebracht. Er zijn geen mensen of dieren gewond geraakt. Het vuur was tot in de wijde omtrek te zien. Het Universitair Ziekenhuis in Gent heeft de vaccinatie van 24 verpleegkundigen en artsen geannuleerd. Die stond voor vandaag gepland, maar vanwege het nieuws dat de levering van het Pfizer-vaccin is vertraagd, is de vaccinatie opgeschort. De farmaceut maakte gisteren bekend tijdelijk minder vaccins te kunnen leveren... omdat de fabriek in het Belgische Puurs wordt uitgebreid. Ook voor Nederland heeft de vertraging van, bij Pfizer gevolgen. Het RIVM heeft wel laten weten dat de vertraging geen invloed heeft op de groepen voor wie nu al afspraken zijn gemaakt. Door heel Italië zijn gisteravond restaurants opengebleven, ondanks de coronamaatregelen. De ondernemers protesteerden tegen de verplichte sluiting van hun zaak om 6 uur s avonds. Volgens Italiaanse media deden zo'n 30.000 restaurants mee aan de actie. Verder, mensen werden op Twitter opgeroepen om naar hun favoriete restaurant te gaan om dat te steunen. In sommige gevallen trad de politie op en deelde ze boetes uit. De Britse variant van het coronavirus is bij vier medewerkers van een ziekenhuis in Goes vastgesteld. Daarom worden per direct de coronamaatregelen aangescherpt. Ook vraagt het ziekenhuis patiënten om zonder begeleiding naar het ziekenhuis te komen. Donderdag werd de Britse coronamutatie vastgesteld bij een Fries woonzorgcentrum. Gistermiddag bleek dat de variant ook is opgedoken bij een gehandicapte instelling in Gelderland. Het weer, eerst droog en wat zon. Vanmiddag vanuit het zuidwesten sneeuw. Vrijwel overal valt 2 tot 5 centimeter. De maximumtemperatuur plus 1. Als het sneeuwt is er lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de afrit Avenhoorn. De politie doet daar nu onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11 uur vanavond weer vrij is. En er rijden geen treinen tussen Bussum-Zuid en Hilversum vanwege herstelwerkzaamheden aan het spoor. En er rijden minder treinen van en naar Schiphol.